Mark Hokken met het NOS-journaal. De politie in Amsterdam heeft een man aangehouden... die een brandend voorwerp heeft gegooid naar het Turkse consulaat. Het voorwerp veroorzaakte een kleine buitenbrand... bij het gebouw op het Museumplein. Die is inmiddels weer geblust. De politie hield de man korte tijd later op basis van een signalement aan... en bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Over het motief van de man is nog niets bekend. Tijdens de wedstrijd Ajax-Heracles is afgelopen avond een steward aangevallen door een supporter. Volgens een ooggetuige werd de man bij de keel gegrepen en raakte hij onwel. Ambulancemedewerkers hebben de steward minutenlang gereanimeerd. Ajax zegt dat de man met zelfstandige hartslag naar het ziekenhuis is gebracht... en dat hij stabiel en bij kennis is. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De Eitunnel in Amsterdam is in beide richtingen afgesloten vanwege een brand. Die is ontstaan in de technische ruimte van de tunnel. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Van buitenaf is de brand niet zichtbaar. Het is niet bekend hoe de brand in de Eitunnel is ontstaan. Er is ook niemand gewond geraakt. PSV heeft in de eerste speelronde van de eredivisie ruim gewonnen. Thuis tegen FC Utrecht werd het 4-0. Ajax speelde eerder vanavond gelijk... De Amsterdammers kwamen dankzij een laat doelpunt van de licht thuis niet verder dan een 1-1 tegen Heracles. Excelsior Fortuna Sittard eindigde ook in 1-1 en Willem 2 VVV werd 0-1. Willem 2 scoorde wel, maar dat doelpunt werd afgekeurd op advies van de videoscheidsrechter. Het was voor het eerst dat dat in de eredivisie gebeurde. Het weer, opklaringen en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolking, maar ook zon. In het binnenland kan het 27 graden worden. Maandag wordt het weer koeler en zijn er regen- en onweersbuien.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 Some lucky strike. Got me so high and then she dropped me, but she got me, she got me, she got me, yeah. Took me inside and then she rocked me, she keep me up all night. This is what it sounds like.